Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. NASA heeft de maanlander van ruimtevaartbedrijf SpaceX gekozen... voor de maanlandingen die later dit decennium zijn gepland. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie verkoos de lander van SpaceX... boven ontwerpen van defensiebedrijf Dynetics... en van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos. Met het contract voor de maanlander is 2,9 miljard dollar gemoeid. NASA hoopt de eerste bemande maanlanding sinds de Apollo-missies in 2024 te kunnen uitvoeren. De man die donderdagavond acht mensen doodschoot bij een pand van FedEx in de Amerikaanse stad Indianapolis was een oud-medewerker van die bezorgdienst. De 19-jarige kampte met psychiatrische problemen, zegt de politie. Binnen een paar minuten schoot de man acht oud-collega's dood waarna hij zelfmoord pleegde. De FBI zegt dat agenten hem een jaar geleden hebben verhoord. Nadat zijn moeder had gemeld dat hij plannen zou hebben om door politiemensen te worden doodgeschoten. De FBI concludeerde toen dat er geen gevaar van hem uitging, maar nam wel een vuurwapen in beslag. Twee Amsterdamse zussen van 21 en 24 mogen in Nederland blijven. Ze dreigde uitgezet te worden naar Marokko. Maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft vandaag de zaak ingetrokken. De zussen wonen al 17 jaar in Amsterdam... maar verbleven hier illegaal omdat hun moeder nooit een verblijfsvergunning aanvroeg. De rechter oordeelde in februari dat ze mochten blijven... maar de IND ging tegen die beslissing in beroep. Rusland gaat tien Amerikaanse diplomaten het land uitzetten... als reactie op nieuwe sancties die de Verenigde Staten donderdag hebben afgekondigd. Ook zullen zeker acht Amerikaanse regeringsmedewerkers op een sanctielijst worden gezet... en wordt gekeken naar sancties tegen Amerikaanse bedrijven in Rusland. Het weer. Vannacht in het binnenland lichte vorst en enkele mistbanken.